In het noorden wat regen en het koelt af tot een graad of 11. Overdag in het noorden en oosten kans op een bui, elders veel zon. En het wordt dan 14 tot 24 graden. Dit was het en ons...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 Dat is gebeurd omdat gewapende aanhangers van een beruchte drugshandelaar en bendeleider zijn arrestatie wilden voorkomen... De Amerikaanse regering had om uitlevering van de drugscrimineel gevraagd. Bij gevechten tussen de Jamaicaanse politie en bendeleden raakte zeker één agent en een burger gewond. Drie politiebureaus in Kingston werden aangevallen. Een van de bureaus werd in brand gestoken nadat de politie het gebouw was ontvlucht omdat de munitie op was. De noodtoestand in de Jamaicaanse hoofdstad geldt voor zeker een maand. In een deel van de Poolse hoofdstad Warschau blijven scholen en kinderdagverblijven vandaag dicht. Aanleiding is het hoge peil van de rivier de Wisla, die door de stad stroomt. Het waterpeil daalt wel weer wat, maar de angst bestaat dat verzadigde dijken het begeven. In een deel van Warschau hebben mensen te horen gekregen dat ze zich moeten voorbereiden op een evacuatie.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 De Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken dreigt met ingrijpen... als BP het probleem niet zelf oplost. Op het filmfestival van Cannes is de Gouden Palm gewonnen door een film uit Thailand, Uncle Bone Mi, over een zieke man die tijdens de laatste dagen van zijn leven bezoek krijgt van de geest van zijn overleden vrouw. De prijs voor beste actrice ging naar de Française Juliette Binoche en de prijs voor beste acteur werd dubbel uitgereikt aan de Spanjaard Javier Bardem en de Italiaan Elio Germano. Het weer. In het noorden wat regen het koelt af tot een graad of 11. Overdag in het noorden en oosten kans op een bui. Elders veel zon en het wordt dan gemiddeld.